Dit is les 11 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. In de voorgaande les hebben we de tweede persoon enkelvoud en meervoud behandeld van de regelmatige werkwoorden die op ar en er eindigen. We zullen nu doorgaan met het leren van de tweede persoon enkelvoud en meervoud van de onregelmatige werkwoorden die we in de vorige lessen hebben behandeld. Zegt u nu de volgende persoonsvormen na Let vooral ook op de uitspraak. Jij bent. Tú estás. Tú estás. Jij bent. Tú eres. Tú eres. Jij hebt. Tú tienes. Tú tienes. Jij moet. Tú tienes que. Tú tienes que. Jij wilt. Tú quieres. Tú quieres. Jij kunt. Tú puedes. Tú puedes. Jij zegt. Tú dices. Tú dices. Je Tú vas. Tú vas. Jullie Vosotros estáis. Vosotros estáis. Jullie Vosotros sois. Vosotros sois. Jullie hebben. Vosotros tenéis. Vosotros tenéis. Jullie moeten. Vosotros tenéis que. Vosotros tenéis que. Jullie willen. Vosotros queréis. Vosotros queréis. Jullie kunnen. Vosotros podéis. Vosotros podéis. Jullie zeggen. Vosotros decís. Vosotros decís. Jullie gaan. Vosotros vais. Vosotros vais. Nu de proef op de som. Zegt u de Nederlandse zinnetjes direct in het Spaans. Jij bent, jij bevindt je. Tú estás. Jullie willen. Vosotros queréis. Jij hebt. Tú tienes. Jullie moeten. Vosotros tenéis que. Jij bent. Tú eres. Jullie zijn, jullie bevinden je. Vosotros estáis. Jij moet. Tú tienes que. Jullie zijn. Vosotros sois. Jij gaat. Tú vas. Jullie hebben. Vosotros tenéis. Jij wilt. Tú quieres. Jullie kunnen. Vosotros podéis. Jij zegt. Tú dices. Jullie gaan. Vosotros vais. Jij kunt. Tú puedes. Jullie zeggen. Vosotros Decís. We gaan deze nieuwe werkwoordsvormen nu toepassen in een oefening. Zegt u de zinnen direct in het Spaans. Jij zegt ja, maar jullie zeggen nee. Tú dices sí, pero vosotros decís no. Jij gaat naar Zweden, maar jullie gaan naar België. vas a Suecia, pero vosotros vais a Belgica. Jij kunt reizen, maar jullie kunnen niet reizen. Tu puedes viajar, pero vosotros no podéis viajar. Jij wilt eten, maar jullie willen niet eten. tú quieres comer, pero vosotros no queréis comer. Jij bent met vakantie, maar jullie zijn niet met vakantie. Tú estás de vacaciones, pero vosotros no estáis de vacaciones. Jij hebt dorst, maar jullie hebben geen dorst. tú tienes sed, pero vosotros no tenéis sed. Jij komt uit Frankrijk, maar jullie komen niet uit Frankrijk. Tú eres de Francia, pero vosotros no sois de Francia. Jij moet vragen, maar jullie moeten antwoorden. tú tienes que preguntar, pero vosotros tenéis que contestar. Pas als u het overzicht van deze les nauwkeurig hebt bestudeerd, kunt u aan de volgende oefeningen beginnen. We gaan oefenen met alle persoonsvormen van deze onregelmatige werkwoorden. Deze leerstof kan nogal wat moeilijkheden opleveren, vandaar dat we dit zo uitgebreid herhalen. Voor elk onregelmatig werkwoord komt een aparte oefening. Zegt u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer steeds uw antwoord en uw uitspraak. Het hotel ligt op het plein. El hotel está en la plaza. We zijn in Spanje. Estamos en España. Waar zijn jullie? ¿Dónde estáis vosotros? Ik ben op het postkantoor. Estoy en la oficina de correos. De hotels liggen in het centrum. Los hoteles están en el centro. Waar bent u? ¿Dónde está usted? Pedro komt uit Spanje. Pedro es de España. Ik kom uit Nederland. Soy de Holanda. Wij komen uit Engeland. Somos de Inglaterra. Waar komen jullie vandaan? De dónde sois vosotros? Waar kom jij vandaan? De donde eres? Heb je tien pesetas? Tienes diez pesetas? Ja, ik heb tien pesetas. Sí, tengo diez pesetas. Hebt u twee koffers? ¿Tienen ustedes dos maletas? Ja, wij hebben twee koffers. Sí, tenemos dos maletas. Hebben jullie honger? ¿Tenéis hambre? Wat moet jij kopen? ¿Qué tienes que comprar? Ik moet vlees kopen. Tengo que comprar carne. Wat moet u kopen? ¿Qué tienen que comprar ustedes? Wij moeten melk kopen. Tenemos que comprar leche. Wat moet Elena verkopen? ¿Qué tiene que vender Elena? Elena en Pedro willen eten. Elena y Pedro quieren comer. Wat willen jullie? ¿Qué queréis? Wij willen dansen. Queremos bailar. Wat wil jij? ¿Qué quieres? Zij wil een glaasje sherry. Ella quiere una copita de Jerez. Hij kan met Elena spreken. Él puede hablar con Elena. Kan ik met de directeur spreken? Puedo hablar con el director? Kunnen jullie met de beambte spreken? ¿Podéis hablar con el empleado? Kunnen zij om één uur eten? ¿Pueden comer ellas a la una? Jij kunt deze krant lezen. ¿Puedes leer este periódico? Ik zeg dat ik dorst heb. Digo que tengo sed. Wat zeg jij? ¿Qué dices? Wat zegt zij? ¿Qué dice ella? Wat zeggen jullie? ¿Qué decís? We zeggen dat we gaan dansen. Decimos que vamos a bailar. Elena gaat naar het strand. Elena va a la playa. We gaan naar het centrum van de stad. Vamos al centro de la ciudad. De buitenlanders gaan naar het vliegveld. Los extranjeros van al aeropuerto. Waar gaan jullie heen? ¿A dónde vais? Waar ga jij heen? ¿A dónde vas? Ik ga naar huis. Voy a casa. De laatste oefening is een herhaling van alles wat we in deze les hebben geleerd. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer naar elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Hebben jullie dorst? tenéis zet. Willen jullie drinken? Queréis beber? Nee, wij hebben geen dorst. No, no tenemos sed. Maar ik heb honger. Ik wil een broodje kaas. Pero yo tengo hambre. Quiero un bocadillo de queso. We hebben geen kaas. No tenemos queso. Jij moet naar de supermarkt gaan. Je kunt kaas en brood kopen. Tienes que ir al supermercado. Puedes comprar queso y pan. Ik heb geen zin om te gaan. No tengo ganas de ir. En jij, Pablo, wil jij iets gaan kopen? ¿Y tú, Pablo? ¿Quieres ir a comprar algo? Nee, de supermarkt ligt te ver weg. No, el supermercado está demasiado lejos. En waar is Teresa? ¿Y donde está Teresa? Zij kan met de auto naar de supermarkt gaan. Ella puede ir en coche al supermercado. Teresa en Elena zijn op het strand. Teresa y Elena están en la playa. In de leesoefening komen weer enkele woorden en uitdrukkingen voor die we in de lessen nog niet hebben behandeld. Zegt u ze na. De journalist. El periodista. Hoe oud ben jij? Quantos años tienes? Ik ben zeventien. Tengo 17 años. De school. La escuela werken, trabajar, vanaf, tot, desde, hasta, veel, mucho, jouw vader, tu padre, de vader, el padre, het weekend. El fin de semana. De vriend. El amigo. Dit is les 12 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. In deze les gaan we herhalen wat we tot nu toe hebben geleerd. In het bijzonder nemen we de nieuwe leerstof uit de lessen 9, 10 en 11 nog eens door maar ook wat in de lessen 1 tot en met 8 aan de orde kwam, zult u in deze les aantreffen. Volsta er niet mee deze oefeningen eenmaal te maken, maar neem deze les enkele keren aandachtig en zorgvuldig door. Pas als u nog maar weinig foutjes maakt, kunt u in feite aan les 13 van uw nieuwe lesboekje beginnen. In de eerste oefening zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer uw antwoord de heer en mevrouw sanders zijn nederlanders maar zij zijn met vakantie in spanje los señores de sanders son holandeses pero están de vacaciones en españa hun hotel is groot en modern su hotel es grande y moderno het ligt op een mooi plein in het centrum van de stad. Está en una plaza bonita en el centro de la ciudad. Hun kamer erg mooi, ramen. Su habitación es muy bonita, con dos camas y tres ventanas grandes. De kamer heeft ook een badkamer. La habitación tiene también cuarto de baño. De badkamer is groen. El cuarto de baño es verde. Er zijn enkele kleine stoelen in de kamer, een blauwe tafel en een kleine tafel met een telefoon. Hay unas sillas pequeñas en la habitación, una mesa azul y una mesa pequeña con un teléfono. Er zijn buitenlanders in dit hotel. Hay extranjeros en este hotel. Se komen uit België, Italië, Frankrijk en Nederland. Son de Bélgica, Italia, Francia y Hollanda. De obers en receptionistes spreken Spaans en Frans. De directeur van het hotel spreekt ook Engels. Los camareros y las recepcionistas hablan español y francés. El director del hotel habla también inglés. Ook kan men eten in dit hotel. Er is een eetzaal. También se puede comer en este hotel. Hay un comedor. De receptionistes verkopen aanzichtkaarten, postzegels, Duitse sigaretten en Spaanse kranten. Las recepcionistas venden postales, sellos, cigarrillos alemanes y periódicos españoles. In de volgende oefening geeft u met behulp van een aanwijzing in het Nederlands antwoord op de Spaanse vragen. Even een voorbeeld. De vraag. ¿De dónde son los señores de Sanders? De aanwijzing. Uit Nederland. Uw antwoord. Los señores de Sanders son de Holanda. ¿Dónde están de vacaciones? En España. Están de vacaciones en España. ¿Es grande y moderno su hotel? Ya. Sí, su hotel es grande y moderno. Dónde está el hotel? Op El hotel está en una plaza bonita en el centro de la ciudad. ¿Cuántas camas tienen los señores de Sanders en su habitación? Twee. Los señores de Sanders tienen dos camas en su habitación. ¿Es azul el cuarto de baño? Nee, niet blau, groen. No, el cuarto de baño no es azul. El cuarto de baño es verde. ¿Es verde la mesa? Nee, niet groen, Blau. No, la mesa no es verde. La mesa es azul. ¿Dónde está el teléfono? Op een kleine tafel. El teléfono está en una mesa pequeña. ¿Hay extranjeros en este hotel? ya. Sí, hay extranjeros en este hotel. ¿De dónde son los extranjeros? Uit België, Italia, Frankrijk y Nederland. Los extranjeros son de Bélgica, Italia, Francia y Holanda. ¿Hablan holandés los camareros? No, los camareros no hablan holandés. Los camareros hablan español y francés. ¿Habla inglés el director del hotel? Ya. Sí, el director del hotel habla inglés. ¿Qué venden las recepcionistas? Aanzichtkaarten, posttegels, Duitse sigaretten en Spaanse kranten. Las recepcionistas venden postales, sellos, cigarrillos alemanes y periódicos españoles. Dan nu weer een oefening waarbij u de Nederlandse zinnen direct in het Spaans zegt. Helena moet naar de markt gaan. Elena tiene que ir al mercado. Zij wil groenten en fruit kopen. Quiere comprar verduras y fruta. Ook wil ze 1 kilo vlees kopen. También quiere comprar un kilo de carne. De markt van de stad is een groot gebouw waar de slagers en de groentemannen hun kramen hebben. El mercado de la ciudad es un edificio grande donde los carniceros y los verduleros tienen sus puestos. De groenteman heeft vandaag tomaten, druiven, appels, peren en bananen. El verdulero tiene hoy tomates, uvas, manzanas, peras y plátanos. Elena koopt 1 kilo peren, 2 kilo appels en 3 kilo tomaten. Elena compra 1 kilo de peras, 2 kilos de manzanas y 3 kilos de tomates. Daarna gaat zij naar de kraam van de slager. Después va al puesto del carnicero. Zij wil biefstuk kopen, maar het is te duur. Quiere comprar bistec, pero es demasiado caro. Zij koopt coteletten. Compra chuletas. Om drie uur s middags gaat ze naar de supermarkt. A las tres de la tarde va al supermercado. Ze kan niet met de auto gaan. Ze heeft geen auto. No puede ir en coche. No tiene coche. Ze gaat met de bus naar het plein. Va en autobús a la plaza er is een supermarkt op dit plein. Hay un supermercado en esta plaza. Deze supermarkt is modern. Ze hebben hier van alles. Este supermercado es moderno. Tienen aquí de todo. Ook de buitenlanders kopen hun eten in deze supermarkt. También los extranjeros compran su comida en este supermercado. uur Elena naar huis en maakt het eten A las cinco, Elena va a casa y prepara la comida.